Clemens Peters met het NOS Journaal. Het incident met een auto in Amsterdam... waarbij op het plein voor het Centraal Station acht mensen gewond raakten... lijkt geen opzet. Volgens de politie is de bestuurder mogelijk onwel geworden. De auto, een zwarte Peugeot, stond op een plek waar dat niet mocht. Toen de politie daar wat van zei, ging de bestuurder er vandoor... maar kwam al snel tot stilstand tegen een afzetting bij een metro-ingang. In de voorruit is een barst te zien. De bestuurder is aangehouden en gehoord. De politie heeft geen enkele aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van een terreuractie. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen zijn ter plaatse behandeld. Een deel van het stationsplein werd afgezet, maar sinds een half uur is die afzetting opgeheven. De politie heeft de auto weggesleept. De Britse premier May heeft overeenstemming bereikt met de Noord-Ierse partij DUP over steun aan de regering. De unionisten steunen May op informele basis. Er wordt dus geen coalitie gevormd. Een vertegenwoordiger van de Britse premier was vandaag naar Noord-Ierland afgereisd om met de DUP te overleggen over de voorwaarden waarop die partij mee aan een meerderheid zou helpen in het parlement. Over het akkoord is inhoudelijk niets bekendgemaakt. May's conservatieve partij verloor donderdag de absolute meerderheid in het lagerhuis, waardoor ze gedwongen was om steun te zoeken bij een andere partij. Bij de zogeheten Obstacle Run Venlo Stormt is een vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze van een grote glijbaan was gegleden. Het duurde enige tijd voordat leden van de reddingsbrigade in de gaten hadden dat ze niet meer boven kwam. Nadat ze was gereanimeerd is ze in kritieke maar stabiele toestand naar een ziekenhuis gebracht. De deelnemers aan Venlo Stormt moesten een kilometerslang parcours afleggen waarin allerlei hindernissen zijn opgenomen. Eén daarvan is een ongeveer 15 meter lange glijbaan die in een jachthaven uitkomt. De Amerikaanse acteur Adam West is overleden. Hij was in de jaren 60 de acteur die drie seizoenen lang Batman speelde in de gelijknamige televisieserie. De serie over de verveelde rijke vrijgezel Bruce Wayne, die als Batman samen met zijn helper Robin de misdaad bestreed, was wereldwijd een succes.